In de slotfase maakte Depay de 2-0 en Wijnaldum de 3-0. Het is voor het eerst in 16 jaar dat Nederland van Duitsland wint. In de arena wordt nu afscheid genomen van de internationals Rafael van der Vaart en Dirk Kuyt. Bij een steekpartij op een Brabantse camping zijn twee mannen zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een chalet op een camping in Hoge Mierde, ten zuiden van Tilburg. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Mogelijk volgde de steekpartij op een ruzie. Een traumahelikopter is naar de camping gekomen om de twee gewonden te helpen. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. In Somalië zijn zeker 16 doden gevallen bij een aanslag. In de stad Baidoa liep een man met een bomvest een restaurant binnen en blies zichzelf daar op. Na 16 doden zouden er tientallen gewonden zijn. Verwacht wordt dat het dodental nog verder oploopt. Kort daarvoor had de dader al een granaat naar een hotel gegooid. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De Somalische terreurgroep zegt dat het hotel werd aangevallen... omdat de eigenaar meedoet aan de regionale verkiezingen van volgende maand. De orkaan Leslie nadert de westkust van Portugal. De eerste zware buien en windstoten van meer dan 100 km per uur... hebben de regio ten noorden van Lissabon al bereikt. Leslie gaat vermoedelijk rond middernacht aan land als orkaan van de eerste categorie. Aan de kust kunnen golven ontstaan van 14 meter hoog. In 13 van de 18 Portugese districten is de alarmfase uitgeroepen. Inwoners krijgen het advies binnen te blijven. Het weer, het is vrij helder en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen geregeld zon, maar ook sluierbewolking. In het westen neemt later op de dag de bewolking toe. Gevolgd door enkele buien en het wordt morgen 22 tot 25 graden.